Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. In het voortgezet act. leraren leggen het werk neer uit protest tegen de verhoging van het aantal verplichte lesuren en de inkorting van de zomervakantie tot zes weken. De actie is georganiseerd door de vakbond Leraren in Actie. Die verwacht dat zo'n 1500 leraren op het plein in Den Haag komen demonstreren. De lerarenstaking duurt drie dagen. Volgens leraren in actie blijven, scholen vijf, blijven vijf scholen dicht. Zijn er op meer dan 100 scholen leraren die staken. De Algemene Onderwijsbond van de FNV is het eens met het doel van de staking. Maar vindt het niet gepast om op de eerste dag na de kerstvakantie te staken. onderwijsbond voert op 26 januari actie. De Iraanse president Ahmadinejad is begonnen aan een rondreis door Latijns-Amerika. Hij is nu in Venezuela, waar hij een bezoek brengt aan president Chavez. Ahmadinejad werd verwelkomd door een delegatie van 100 man. In een speech legde Chavez de oproep van de VS om alle contacten met Iran te verbreken naast zich neer. Hij voegde daaraan toe dat Latijns-Amerika nooit meer zou knielen voor de Yankees. Ahmadinejad zoekt in Latijns-Amerika bondgenoten om zich te verweren tegen verscherpte sancties van het Westen. De EU bereikte onlangs een principeakkoord over de boycott van de Iraanse olie. Ahmadinejad zal ook nog afreizen naar Cuba, Nicaragua en Ecuador. In Maleisië heeft het Hooggerechtshof oppositieleider Anwar Ibrahim vrijgesproken van sodomie. Hij werd ervan beschuldigd dat hij seks had gehad met een man. Maar volgens de hoogste rechters is het DNA-bewijs daarvoor onbetrouwbaar. Anwar had een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar kunnen krijgen. Volgens hem was de aanklacht onderdeel van een smeercampagne. Anwar werd beschuldigd nadat hij het verrassend goed had gedaan bij de parlementsverkiezingen. Dan het weer, overwegend bewolkt en plaatselijk wat regen, minima tussen 3 en 6 graden.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 Without no vouchers on no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that road, I six lane. Once again, anything Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more.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 Hell no for real? now that I'm a fly guy and I fly high, you uh-huh. wanna know why? Why I fly by? But yo, it's all good. Rain Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping crispy bud mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the this, and if Shorty wanna rock, we rockin' the this, and if Shorty wanna pop, we popping the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish.